om noodlijdende mensen in het land te kunnen helpen. Oost-Ghouta bij Damascus en de noordelijke provincie Idlib... zijn twee van de laatste gebieden in Syrië die nog in handen zijn van de opstandelingen. In de afgelopen weken is het geweld daar volgens de VN dramatisch toegenomen. Ook in Idlib zouden vandaag mensen zijn gedood bij luchtaanvallen. Gisteren kwamen ook al tientallen mensen om. De politie heeft in Tilburg de landelijke penningmeester van motorclub Satudara gearresteerd. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit, drugshandel en witwassen. In zijn huis heeft de politie de administratie in beslag genomen. Tegelijkertijd is in Tilburg ook de penningmeester van de afdeling Eindhoven van de motorclub aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Afgelopen weekend werd in Oostenrijk een van de oprichters van Satudara aangehouden. Het ziet er naar uit dat de meerderheid van de Eerste Kamer duidelijker wil vastleggen dat nabestaanden een doorslaggevende stem krijgen bij orgaandonatie. Kern van het D66-voorstel is dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. Volgens Kamerlid Dijkstra hebben nabestaanden in feite het laatste woord. Partijen in de Eerste Kamer willen dat zwart op wit. Ronald Koeman, die tot 2022 heeft getekend als bondscoach van het Nederlands elftal, spreekt van een geweldige uitdaging en een absolute eer. Hoewel Oranje de laatste jaren zwak heeft gepresteerd, ziet Koeman voldoende perspectief. Er is volgens hem voldoende talent in Nederland om een eindtoernooi te halen. Het weer. Vannacht het tot matige vorst. inwaarts kan het min 8 worden. Morgen droog en veel zon.